Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De VS heeft ambassadepersoneel uit Sudaan geëvacueerd. Volgens president Biden was dit nodig vanwege de gevechten die het land teisteren. Het zou gaan om zo'n 70 Amerikanen, diplomaten en hun familie. Een van de strijdende partijen zegt te hebben geholpen met de evacuatie. Biden zegt niets over medewerking van de RSF-militie... maar wel bedankt hij de landen Djibouti, Ethiopië en Saudi-Arabië voor hulp. De Amerikaanse ambassade is inmiddels dicht. Meerdere landen willen mensen uit Soudaan evacueren. Stakingen van Duitse ambtenaren zijn van de baan... want na maanden onderhandelen ligt er een CAO-akkoord. 2,5 miljoen Duitsers vallen onder die CAO. Ze krijgen ruim 5% salaris bij en een eenmalige bonus van 3000 euro. De afgelopen tijd voerden ambtenaren in heel Duitsland acties. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, bij de post en vuilnisophalers. De baas van de Wagner-huurlingengroep zegt dat de zoon van Poetins woordvoerder in zijn huurlingenleger heeft meegevochten. Wagner-baas Prigozhin ergert zich eraan dat kinderen van hooggeplaatste Russen niet meevechten. De zoon van Poetins woordvoerder zou zes maanden hebben gevochten in de regio Luhansk. In het noorden van Frankrijk is een auto op een menigte ingereden. Dat gebeurde in het plaatsje Berck bij Calais. Tien mensen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Volgens de autoriteiten was er geen opzet in het spel. Franse media melden dat de bestuurder het verkeerde pedaal zou hebben ingedrukt. De makers van de podcast Grijs Gebied hebben de journalistieke prijs De Tegel gewonnen. Elsbeth Stalker en Daan Hofstee kregen de prijs in de categorie Beste Audio Podcast. De podcast van de Volkskrant gaat over bekentenissen die de politie losweekt na infiltratie. Tegelwinnaars in andere categorieën worden morgen bekendgemaakt. Het weer, vanochtend geregeld zon, maar in de loop van de middag raakt het bewolkt... en trekt er vanuit het zuiden regen over het land. Het wordt maximaal 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 sound of my voice because I'm a Kiwi trying to make it rapping internationally. So stress, lil mama, I look after you. Yo, yo, yo, and they know. Volop in de picture of ik lay low. Ik ben af en toe een heto.